Soms vergeet ik te denken, noem een appel een banaan. Zit ik net op de wc, heb ik mijn lange broek nog aan. Hij zou ook kunnen fietsen, met zijn jas verkeerd om aan. Ja. Hij kan morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. Je bent een zoekkip. je bent een zoekkip. je bent een zoekkip. je bent een zoekkip. Over wie gaat dit liedje? Bobby, over jou! Ik eet de verkeerde dingen. Doop kroketten in de jam. Bots op tegen oude vrouwtjes of stap te vroeg uit de tram. Zit met zijn mouwen in zijn eten. Houdt zijn hand niet voor zijn mond. Zegt, hoe moet ik dat nou weten? En valt over een hond. Je bent een zoepkip. Je bent een zoepkip. Je bent een zoepkip de soepkip. Ernst, weet je wel zeker dat het liedje over mij gaat? <laughs> Oh, Bobby, oh. Ik val uit alle bomen. Heb een sneetje of een schram. Laat mijn koeken vallen of ga zitten op mijn boterham. Rijdt zwiets in alle sloten. Schiet in het verkeerde doel. Struikelt over lege flessen. Valt door het wippen van zijn stoel. Je bent een soepkip. Je bent een soepkip. Goh, echt een liedje over mij. En ik geloof dat je er nog trots op bent. Oh! Ja, natuurlijk. Als je dan een soepkip bent en je raakt daar gewend, bedenk dan goed. Het is best fijn en iedereen kan wel eens een soepkip zijn. En een soepkip maakt het meeste gein. Je bent een soepkip. Soeper de soep. Je bent een soepkip. Soep, soep, soeper de soep. Je bent een soepkip. Soep, soeper de soep. Je bent een soep. Ik ben op de zoekip. Ja, la la la la. Je bent een zoekip. Soep, de soep. Je bent een zoekip. Ik ben een hele grote Je bent een zoekip. Ja, la la la la la. Je bent een zoekip. Ja, la la la la. Je bent een zoekip. Soep, de soep. Je bent een zoekip. Ik ben een hele grote Je bent een zoekip. Ja, la la la la la. Je bent een zoekip.